In Limburg wordt het gebied tussen Nieuwstad en Mook in de gaten gehouden om beginnende branden snel op te sporen. Ook boven de Veluwe is de brandweer actief. Dinsdag verwoestte een natuurbrand in Limburg anderhalve hectare bos en hei bij, een, het asielzoekerscentrum in Baaksem. De brandweer vraagt iedereen om extra voorzichtig te zijn met open vuur en roken. De Iraanse president Ahmadinejad heeft zijn omstreden bezoek aan Zimbabwe afgesloten. Hij heeft er de banden aangehaald met president Mugabe. Die zei dat Iran het volste recht heeft om kernenergie op te wekken. Ook opende Ahmadinejad een handelsbeurs. De Zimbabwaanse regeringspartij MDC was tegen het bezoek van Ahmadinejad. Premier Tsvangirai weigerde hem te ontmoeten. Ahmadinejad vragen een handelsbeurs te openen... is net zoiets als een mug vragen om malaria te bestrijden... zei een woordvoerder van de MDC. Ahmadinejad is nu in Oeganda. Ook daar zal hij praten over het Iraanse nucleaire programma. Oeganda is momenteel lid van de VN-veiligheidsraad... en heeft nog geen definitief standpunt ingenomen over eventuele sancties tegen Iran. Een rechter in Utah heeft toestemming gegeven voor een executie door een vuurpeloton. De ter dood veroordeelde Ronnie Lee Gardner kon kiezen tussen een dodelijke injectie en de kogel. Utah is de enige Amerikaanse staat waar dat nog kan. Critici noemen het vuurpeloton een overblijfsel uit de tijd van het Wilde Westen en willen dat de optie zo snel mogelijk wordt geschrapt. Het komt zelden voor dat gevangenen voor de kogel kiezen. De laatste keer was in 1996. De ter dood veroordeelde Gardner zit al 25 jaar vast voor de moord op een advocaat. Hij schoot de man neer toen hij uit een rechtbank probeerde te ontsnappen.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 If the wind don't catch you, I will. I will. If the wind's not there. for you. You know it's a long way down. I'll make it safer for you. Your parachute won't let you down. Take your parachute and go.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 En in de ether op 106.9.